Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Duitsland heeft een inreisverbod opgelegd aan de Oostenrijkse extremist Martin Selner. Hij was onlangs bij een bijeenkomst van de radicaal-rechtse partij AFD... waar werd gesproken over massadeportaties. Ook verspreidt Selner de complottheorie over omvolking... waarin wordt beweerd dat niet-witte migranten doelbewust naar Europa worden gehaald... om de witte bevolking te vervangen... De Oostenrijkse extremist mag daarom Duitsland de komende drie jaar niet in. Als Israël Rafa in de Gazastrook aanvalt... sluit demissionair premier Rutte sancties tegen Israël niet uit. Dan komt het demissionaire kabinet onmiddellijk samen... om te praten over een reactie, zei Rutte in de Tweede Kamer. Hij voegde er wel aan toe dat hij geen aanwijzingen heeft... dat er zo'n aanval op korte termijn aan zit te komen. De Amerikaanse staat Texas mag zelf migranten arresteren en uitzetten... als die verdacht worden de grens met Mexico illegaal te hebben overgestoken. Het Hoge Rechtshof gaat een wet daarover niet langer blokkeren. Eerst was de federale overheid verantwoordelijk voor het uitzetten van illegale migranten. Nu krijgt Texas de teugels in handen. Critici vrezen dat de wet gaat leiden tot meer discriminatie en het scheiden van gezinnen... Volgens de gouverneur van Texas is de wet noodzakelijk om illegale migratie te bestrijden. Nederland is een plaatsje gezakt op de lijst met gelukkigste landen ter wereld, van plaats 5 naar 6. Op de lijst van de Verenigde Naties staat Finland voor de zevende keer bovenaan, voor Denemarken en IJsland. Helemaal onderaan de lijst staat Afghanistan, net als vorig jaar. De gelukslijst wordt samengesteld aan de hand van onder meer de verdeling van welvaart, levensverwachting en keuzevrijheid.